een Klomp met het NOS-journaal. Rond de Franse stad Lyon zijn de files opgelost. Een groot deel van de dag stond het verkeer muurvast vanwege acties van boeren. Die eisen een eerlijkere prijs voor hun producten. Vanmiddag riep de grootste agrarische vakbond van Frankrijk de boeren op de blokkades op te heffen. Maar niet iedereen heeft daar gehoor aan gegeven. En daar waar de boeren wel vertrokken zijn, moet nog veel rommel van de weg worden gehaald. Het verkeer kan inmiddels weer via de oostkant langs Lyon. Op de Middellandse Zee zijn tientallen vluchtelingen verdronken toen hun boot in de straat van Sicilië omsloeg. Een grote groep vluchtelingen probeerde gisterochtend vanuit Libië met drie rubberboten over te steken naar Italië. Eén boot met zo'n 120 migranten aan boord sloeg om en zonk. De Italiaanse autoriteiten denken dat er zo'n 35 doden zijn. Ongeveer 80 overlevenden zijn naar de Siciliaanse havenstad Augusta gebracht. Turkse gevechtsvliegtuigen zijn naar de grens met Syrië gestuurd om nieuwe aanvallen van IS daar te voorkomen. Het is een reactie op beschietingen van vanmiddag. Daarbij kwam een Turkse militair om het leven en raakten twee militairen gewond. De Turkse f 16 zullen in het gebied vooral verkenningsvluchten uitvoeren. In het Turk-Syrische grensgebied is het geweld sterk toegenomen na de aanslag van maandag met 32 doden in het Turkse Suruç. Turkije gaat ervan uit dat IS achter de aanval zat. Rijkswaterstaat sluit morgenavond een afrit van de A58 bij Hoeve af, zodat de familie van een verkeersdode er een herdenking kan houden. Twee mannen van 19 en 21 jaar verongelukten zondag op de afrit naar Sint-Willebrord, doordat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur ligt rond een graad of 11. Morgen zonnig en temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Later vanuit het zuiden bewolking met in de avond en nacht regen. En dit was het NOS Journal. The Flying Pickets, Only You.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 sea to forget about life for a while. De Pianoman, Billy Joel. En ik hoop ooit als ik eens een keer in een café ben in Zandvoort... dat ik hem zie spelen, want eh, daar maak ik mij gelukkig mee. Ik ga eens even een eh, nummer draaien van een... Uh, ja, psychedelica rockband, heet zo iemand. Maar rustig aan, ooit is een ballet. Electric Light Orchestra. de Electric Light Orchestra met... Eh, ja, inderdaad. Can't Get It Out of My Head. En het was inderdaad... Uh, natuurlijk geen psychedelic, maar het was een eh, symfonische rockband. En in de Nacht van de Bruisende Rock komen ze vast... zeker nog eens een keertje tegen, misschien wel vaker. Ik heb een verzoekje. Ja, dat is alleen een verkeerd bezoekje, dat, een verzoekje natuurlijk. Heel af en toe laat de boel mij in de steek. Ja, zie je wel weer. Nou, het verzoekje komt later. If you wait for me Then I'll come for you Although I've traveled far I always hold a place for You're Your Tracy Chapman. En eh, het nummer heet de Promise. Een bijzonder mooi nummer. We hebben een verzoekje. Ja, net ging het niet goed. En nu gaat hij wel goed. Dat hoop ik althans. Ja, hij gaat goed. We've only just begun promises. A kiss for there's room to grow. And yes, we've just begun. De Carpenters. En uh, dat was een verzoekje. Ik heb ook een verzoekje, want uh, voor mezelf eigenlijk. Want je zou zeggen van... Draai alleen maar hele rustige muziek Willem. Nee. Zeg, weet je nog, het lijkt zo lang geleden. Minstens 40 jaar naar jouw idee. Waar blijft de tijd? Je bent de jaren kwijt. Al heb je van geen dag een centje spijt. Oliecrisis, kom. niet wat je wou, wat er nog komen zou. Maar jij hield van haar en zij van jou. Je denkt wel eens, is het echt zo lang geleden. Koot en wie voor het eerst op de tv. U allebei een hele komen zou. Maar jij was bij haar. Wat hield je toch ontzettend veel van haar? Ja, toen gelukkig nog heel gewoon was. En eh, toen waren wij eh, allemaal een kind. Ik zeg net tegen Jaap Koper. En eh, het is een beetje onze tijd. Inderdaad, het was trouwens ook in die tijd, Jaap, dat de bitterballen nog 15 cent per stuk waren. Weet je nog? Dat is, ja, maar ja, goed. En zo ging het bij mijn familie. Over mijn familie gesproken. Doei. De Cranberries, Ode oh, to My Family. Op een of andere manier trekt het nummer eh, mij weer een aantal jaren terug. Dan ben ik nog niet zo oud. Maar het was zeker wel een uh, eh, 35 <laughs> jaar of zo. <laughs> ik heb eigenlijk wel eh, zin aan een, stukje blues eigenlijk. Ja, wat, wie kan het dan beter dan uh, Etta James? dan zou ik dat bijna te laat zijn. Dan komen ze straks zo gezellig met, eh, met, eh, met Jaap eh, aan de praat. En, nou ja, goed. Ik wil deze graag nog even laten horen. En weer een van Stef Bos, de taal van mijn hart... met een stukje Afrikaans erin. Ik hou van die taal. En trouwens, je luistert tussen heb en vloed. Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem, mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen. Ook al klink ik soms gebroken, gebroken en verward. Dit is de taal van mijn hart. Ik eet mijn speelbeeld zien val. Ik leer een scherven grond. Ik heb mijzelf leren kennen. Als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld. Want ik ken ook mijn donkerkant. Ik heb vrede met mijzelf. Want ik zing die taal van mijn hart. Hoor die taal van mij. En al klink ik soms gebroken, gebroken en verward. Dit is die taal van mijn hart. Ik ben te nemen of te laat. Je mag van mij houden. Je mag mij ook hard. Ik is wat ik is. Dit is mijn wereld. Dit is mijn stem. kristal van, mijn hart. Dit is die taal van, mijn hart. Dit is die taal van, mijn hart. Stef Bos en eh, Amanda Strijdbos. De taal van mijn hart. Van het album eh, Van mijn pala tot die kaap. En dat zijn liedjes eh, in het Afrikaans en het Nederlands-Afrikaans. En nou, eigenlijk verschilt het niet zoveel. Maar het is, eh, het is toch, mooi, eh, toch wel mooi om te horen, zeg maar. Ik ga eens even kijken of ik de volgende kan starten, Maar er staat helemaal niks, zie ik nou. Maar dat is gek. <laughs> Oké. Je luistert naar de, het programma Tussen App en Vloed. Ik heb een heleboel luisteraars erbij. Zie je, Texas luistert. Duitsland luistert, Zwitserland luistert... Zandvoort luistert, Velzenbroek luistert. Ik ben er gewoon helemaal blij mee. En dan hoop dat ze eh, op een hele andere plek ook luisteren. Daar stuur ik deze naartoe. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell in elementary. Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed. A poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know Dear mama. Place no one above you. You all appreciate it. Don't you know we love you? Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry. Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless. But all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. Hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. And dear mama, please no one above you. You all appreciate it. Don't you know when love is Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret Always stayed real, and I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you Dear mama. mama. mama. van Tupac, Tupac Shakur, precies te zijn. En eh, ik hoop dat het overgekomen is aan de andere kant. Ik heb, eh, ik heb eh, nog, nog een nummer eigenlijk. En dat, dat, is niet zomaar een nummer. Dat is eigenlijk een, eh, een verzoek van mezelf. heel soms dan heb je wel eens van die momenten. Mensen die er niet meer zijn. Je gaat ze missen. En, de ene dag wat meer dan de andere. En ik, heb, ik heb die dagen steeds minder. Maar vandaag, ja, vandaag is eigenlijk zo'n dag. En, deze is voor mijn broer. He ain't heavy. He's my brother. Hollies. Ian ain't heavy. En eh, ja, nou ja, goed. That's life, that's part of life. En je kan er geen moe aan doen. Helemaal niks. Nou, ga eens even kijken, wat, eh, wat, eh, wat heb ik eigenlijk allemaal nog? Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel muziek meer, want ik heb nog maar 10 minuten en ik denk van, ah jongens, weet je wat, we redden dat wel. Ik denk, wat Charles kan, dat kan ik ook. Charles, ik zal het nooit meer denken. <laughs> Oké. Ik heb nog een hele mooie voor je. Roger Waters met Mother en dan is dit de live versie. Van het album The Flash. Mother, do you think they'll drop the ball? Mother, do you think they'll like the song? think they'll try to break my balls. trust the government. Now baby, baby Roger Ik blijf er gewoon een geweldig mooi nummer vinden. En, eh, ja. Ik laat jullie eens even een stukje dialect horen. Hoezo? Nou, daarom. Samen met O. En het is van Rowan Hezen. En als ik ga die raam heel anders als toen ik binnenkwam. Ik weet van zoveel, zoveel in. Ik zie dingen voor de eerste keer. leraar die het goed met me Dat ik soms rare dingen deed. Ik wou al was al die andere zien. Maar het lukte me niet alleen. Loop met me mee. Loop met me. mee. met mij mee, geef mee jouw hand. Samen naar de overkant. Samen met ons, dat hier. Dat het eindelijk weer zondag is. Roman Romanese. Samen met, oh heet het nummer trouwens. Ik zal ooit die vertaling wel eens een keertje op eh, Facebook zetten. Voor sommige mensen is dat best wel leuk. Voor andere mensen die denken, ja, wat moet ik daarmee? Ik spreek Nederlands en voor de rest hoef ik helemaal niks te spreken. Maar ja, ik denk daar anders over. En nee, er wordt niet aan de deur gebeld. Dit is een nummer van eh, het album Symfonica en Rosso. En dat was in 2012, dacht ik. Roema Saya. het is van Doema. En mocht je het nog niet doorhebben, je luistert naar Tussen App en Vloed. jongens, jongens. Het, eh, het zit er weer bijna op. Ik heb eh, nog een halve minuut. Ietsjes minder. En ja, heel erg, uh, heel erg vervelend. Maar ja, dus ik moet deze helaas inzetten. Goedenacht, vrienden. tijd En het is echt tijd voor mij om te gaan. Ik heb nog 10 seconden. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor, eh, voor het luisteren, voor het reageren.